Minister van der Steur laat onderzoek doen naar de nekklem. De Inspectie voor Veiligheid en Justitie bekijkt of de politie die wurggreep nog wel mag gebruiken. Aanleiding voor het onderzoek is de dood van Mitch Henriquez. Hij overleed nadat agenten hem met een nekklem in bedwang hielden. Het plan voor een grote moskee in Gouda gaat niet door. Bij de stemming in de gemeenteraad waren 17 raadsleden voor en 18 tegen. In de moskee zou eerst plaats zijn voor 4500 mensen, later voor 900. Een extreemrechtse actiegroep intimideerde raadsleden die voor wilden stemmen... en het plan is nu van de baan. Oud-president Bill Clinton is zaterdag bij de herdenking van de massamoorden in Srebrenica. Ook oud-minister van Buitenlandse Zaken Albright is erbij. Namens Nederland gaat minister Koenders. Zaterdag is het twintig jaar geleden dat de moslimenclave Srebrenica werd veroverd door de Bosnische Serviërs en dat 8000 moslims werden vermoord. In Londen wordt vanochtend de verkeerschaos verwacht door een staking bij de metro. Dagelijks gaan 4 miljoen mensen met de metro heen en weer naar hun werk. Om de forensen van dienst te zijn zijn er extra fietsen te huur en worden extra bussen ingezet naar het vliegveld. Er is een onbekend werk gevonden van de schilder Mesdag. Die is bekend van zijn enorme panorama-mesdag van 14 meter hoog en 120 meter lang. Nu is er een klein aquarel van hem gevonden van 5 bij 3 centimeter. Op het plaatje staan twee bootjes op een rivier en op de achterkant staat een gedicht met de handtekening van Mesdag.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 Er staan eh, vier files in de Randstad. Ik begin met de A15 vanuit Europoort naar Gorkum, want daar is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Pennis en het knooppunt Ridderkerk zijn er drie rijstroken dicht. Vooralsnog levert het niet zo heel veel vertraging op, maar dat kan snel oplopen. A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. A7 Horen-Zaandam tussen Avenhoorn en Weidewormer 6. En de N247 richting Amsterdam staat bij Monnikendam 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. すいません。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 internet. www.zfmzandvoort.nl dream Ik zie de meest mooie op de ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour, moi Marcel tu es très belle. En, eh, en zij je suis néerlandaise, oh, je parle un petit peu français. En ik zeg...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 te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 Es que yo sentí